Kees Groot met het NOS-journaal. Veel Nepalezen omdat ze vinden dat de hulpverlening na de aardbeving te traag verloopt. In de hoofdstad Kathmandu blokkeerde een groep van zo'n 200 mensen het verkeer. Het kwam tot een treffen met de politie, maar er werd niemand gearresteerd. Het lukt hulpverleners steeds beter dorpen rondom Kathmandu te bereiken. Toch kan het nog wel enige tijd duren voordat er hulp is voor alle slachtoffers van de aardbeving in de afgelegen gebieden. De nabestaanden van de drie vermoorde mannen uit Srebrenica zijn verbijsterd over de beslissing van het Hof dat oud-Dutchbed-commandant Karremans niet vervolgd hoeft te worden. Volgens advocaat Zegveld is het onbegrijpelijk dat het Hof vindt dat de leiding van Dutchbed de drie mocht wegsturen van de Nederlandse compound in Srebrenica. Ze gaat de zaak nu voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Taxibedrijf Uber gaat alleen nog chauffeurs inzetten die een vergunning hebben. Tot nu toe maakte het bedrijf ook gebruik van particulieren die in hun eigen auto klanten rondreden. Dat deden ze voor ongeveer de helft van de prijs van een normale taxirit. De rechter oordeelde in december dat deze dienst, Uber Pop, illegaal was. Uber wil het probleem nu oplossen door alleen met chauffeurs te werken die een vergunning hebben. Chauffeurs die de papieren nog niet hebben krijgen hulp van Uber om die alsnog te halen. De president van de Hells Angels in Haarlem is opgepakt... nadat er in zijn huis onder meer een Uzi en een raketwerper waren gevonden. Dat melden bronnen aan de NOS. Ook zijn gestolen goederen, hennepstekken en contant geld in beslag genomen. De politie wil alleen zeggen dat de verdachte lid is van de Hells Angels. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en kans op een bui. Er staat een stevige zuidwestelijke wind. Het is vanmiddag 11 tot 15 graden. Vanavond buien, morgen wat meer zon, maar ook buien met mogelijk onweer. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A13, daarna Rotterdam bij Delft-Noord 3 kilometer. En op de N44 vanaf Leiden naar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.